ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt op gang met vooral veel korte dagelijkse files. Er zijn maar weinig bijzonderheden in Noord-Holland. Wel heb je nu wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud 10 minuten. Op de A7 Zaanstad richting Horen vanaf Zaandam een kleine 10 minuten vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen doe je er vanaf knooppunt Badhoevedorp bijna 10 minuten langer over...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 voor Friesland, Drenthe, Groningen en de Waddeneilanden. Daar geldt vanavond al code geel... en die waarschuwing geldt vanavond en vannacht ook voor Gelderland, Noord-Holland en Flevoland. Het oorlogsarchief moet zo snel mogelijk voor iedereen digitaal beschikbaar worden. Verantwoordelijk minister Moes komt met een wetswijziging. Hij noemt snijdt belangrijk omdat de mensen die belangstelling hebben voor het archief vaak al ouder zijn. Bij een ongeluk met een vrachtwagen in Bruggen bij Zaltbommel is een dode gevallen. De truck botste op een graafmachine. De vrachtwagenchauffeur kwam om het leven.